How do you like your eggs in the morning? Goedemorgen, luisteraars ZFM Jazz in de Morning. Het lopende programma van ZFM Zandvoort. Eh, we hadden een klein technisch probleempje, maar inmiddels lijkt dat opgelost. Goedemorgen. Vandaag ZFM Jazz, samengesteld en gepresenteerd door Peter Den Boer. En eh, wat gaan wij vandaag allemaal voor onderwerpen hebben? Ehm, een beetje vreemde melange ik ga vandaag eh, eh, wijden aan de crooners. Dat is een genre. En een instrument, de dwarsfluit. En aan een Nederlandse jazzmuzici, vocalisten. Eh, en ik heb besloten om telkens als ik het programma begin... dat al jaren start met de, de tune... een uitvoering van Mulder en Mulder... om ook steeds één nummer van de cd's van Mulder en Mulder te draaien. En dat is, eh, om er even in te komen zullen we maar zeggen... Aqua de Bebed. happy as I can be. I've learned to love and to live, the devil may care. No blues or woes, whatever comes later goes. That's how I take and I give, the devil may care. When the day is through, I suffer no regrets. I know that she who frets loses the night. For only a fool dreams she can wise never tries to revise what's past and gone. Live love today, let come tomorrow. Make don't even stop for a sigh. It doesn't help when you cry. That's why I live and I die. The devil may care. No cares for me, I'm happy as I can be. I've learned to love and to live. The devil may care. that's how I take and I give the devil a care. When the day's through, I suffer no regrets. I know that she who frets loses the night. For only a fool dreams she got old back done. She who is wise never tries to revise what's past and gone. Live love let come tomorrow what may. Don't stop for a sigh. It doesn't help when you cry. That's why I live and I die. Devil may care. take and I give the devil me can. When the day is through, I suffer no regrets. I know that she in France loses the night. For only a fool dreams she can hold back the dawn. She who is wise never tries to revise what's past and gone. Live love today, let come tomorrow. What may don't even stop for a sigh. lies and how way you pry. That's why I live and I die. Devil may care. Devil may care. Devil may care. The Devil, The Devil May Care, Ronald Douglas uh, en zijn trio. En dat trio, dat zijn natuurlijk ook allemaal weer jongens... zoals we die hier eh, zo gauw eh, de krocht open is weer gaan zien. Rob van Bavel op de piano. Henk Haverhoek op de contrabas. En good old Hans van Oosterhout op het slagwerk. Dan wil ik nu graag iets laten horen van een Engelse meneer... die eigenlijk begonnen is als uh, komiek en televisieman... en stemacteur, scenario-schrijver producent... Eh, maar ook boven alles muzikant. En dan heb ik het over Hugh Laurie. H-U-G-H Laurie. Hugh Laurie. En in 59 geboren en een eh, echt do mens eh, uiteindelijk is hij doorgebroken, ook in de muziek. En dat gaat fantastisch. En hij heeft cd's opgenomen, waaronder één met... Gaby Moreno, zangeres. En we gaan nu luisteren naar eh, een stuk van de cd Didn't Rain. The Weed Smoker's Dream. Con este tango que es burlón y compadrito... la ambición de mi suburbio. Con este tango nació el tango y como un grito and make a million too. away Die speelt piano, maar hij zingt ook. En ik ga de meester zelf nu laten horen. Nog een stuk van die cd. One for my baby. and one for the road. Maar we hebben quarter to three. There's no one in the place except you and me. So set 'em up, Joe. I've got a little story. Nou, uh, we hebben uh, vandaag een pechdag, zullen we maar zeggen. Het wemelt van de technische storingen. Maar we laten ons daar niet door van de wijs brengen. En ik ga eens heel anders draaien dan. Want we blijven gewoon on-air. Good old Harry Moten. The best of Dutch accordion. Harry Moten, we kennen hem ook nog eh, eh, uit de film van Ome Willem... als eh, man als accordeonist in het begeleidingsorkest... waar oom Willem werd begeleid door eh, onder meer Harry Banning aan de piano... en Harry Moten, good old Harry Moten, op de accordeon. En ik ga laten horen een nummer van Pie Scheffer... De bloesem van Seringen. Voor zover dat natuurlijk gaat lukken op deze pechdag. onze Harry Moten, Bloesem van Seringen. Zoals ik eh, bij het begin van dit programma al aankondigde... heb ik eh, vandaag ook als thema de crooners. En dan heb ik het over eh, een groep zangers... meestal inderdaad mannelijke uitvoerenden... die een eh, ontspannen en intieme houding hebben... en zingen met een zachte, lage stem. Dat zegt eh, het woordenboek over crooners. Vaak zijn de teksten wat sentimenteel. Het Engelse werkwoord to croon is terug te vinden in kreunen, kermen en klagen. Nou, en ehm, deze manier van zingen die is eh, in de loop van de jaren 30, 40 bekend geworden. In, eh, natuurlijk in Amerika. Met de komst van de microfoon. Daarvoor moesten eh, zangers en zangeressen gewoon of door een roeptoeter zingen... of gewoon boven het orkest, eh, het orkest uit schreeuwen... waardoor ze minder nuances konden leggen. Nou, en eh, uiteindelijk hebben wij een grote groep crooners gekregen... waar uh, velen van genoten en van genieten. En een aantal hebben we door de jaren heen leren kennen. Ik noem er wat Chad Baker, Tony Bennett... Brooke Benton, Michael Bublé, Nat King Cole, Harry Connick... Bing Crosby, Jamie Cullum, Vic Demone, Sammy Davis... Nou, Dean Martin eh, en Frank Sinatra. Natuurlijk die laatste drie die vormden weer een groep, de Red Pack... met Monroe, Les Paul, nou, noem ze maar op. En die zijn een beetje de rode draad vandaag. Ik ga nu laten horen één van die crooners en dat is... Eh, de man met de gouden stem. Dan hebben we het over eh, meneer eh, Bing Crosby. Die natuurlijk eh, onwaarschijnlijk veel prachtige stukken heeft gezongen. Al of niet alleen. En in films de grote held, de man die door iedereen werd aanbeden. En we gaan nu luisteren naar Georgia On My Mind. Door Bing, Mr. Bing zelf.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 Other eyes smile tenderly dreams I see the road leads back to you Georgia Georgia No peace I find Just an old sweet song keeps Georgia on my mind peaceful dreams I see the road leads back to you Georgia Georgia No peace I find Just an old sweet song keeps Georgia on Georgia on my mind. En dan spring ik nu van de hak op de tak... naar de tweede rode draad in dit programma. Nederlandse vocalisten. En nu is de beurt aan En Burton. Die wordt hier vergezeld door Louis van Dijk op het slag, eh, Louis van Dijk op de piano. Jacques Scholz op de bas. Good old John Engels op het slagwerk. en meneer Rudy Brink op de tenorsax. Here's that rainy day. Maybe I should have saved those leftover dreams. Funny, but here's that rainy day is that rainy day they told me about. And I laughed at the thought that it might turn out this way. Where is that worn out wish that I threw aside? laughter it brought my love so near. Funny how love becomes a cold, rainy day. Funny that rainy day is here. should have saved those leftover dreams. Funny, but here's that rainy day. Here's that rainy day. They told And I laughed at the thought that it might turn out this way. Where is that worn out wish that I threw aside? It brought my love so near Funny how love becomes a cold, rainy day Funny that rainy day is here that worn out wish that I threw aside after it brought my love so near. that rainy day is here. Ja, en Burton, Here's That Rainy Day. En dan is het nu tijd voor onze eigen Nederlandse Amsterdamse Biggles Big Band... die al jarenlang onder de strakke leiding staat van bassist Adrie Braat. Adrie Braat, tevens de bassist van de Dutch Winkelers Band, ook al vele jaren. En die eh, doet het hartstikke goed met het opleiden van muzikanten... tot waardige big band spelers. Het leuke van de Amsterdamse Biggles Big Band is dat daar vijf strijkers bij zitten... En die vijf strijkers eh, spelen dermate eh, bijzonder. Eh, ehm, ze spelen arrangementen en dan lijkt het alsof het een gigantische strijkerssectie is. We gaan luisteren naar een stuk. You're nobody till somebody loves you. Somebody somebody loves you. You know, nobody tells somebody cares. You may be king, you might possess the world and its gold, but the gold won't bring you happiness when you're growing old. The world still the same, you never change it. As sure as the stars shine above. Yes, you're nobody until somebody loves you. So find yourself somebody to love. The world is still the same, you never change. As sure as the stars shine above. Yes, you're nobody until somebody loves you. Go out and find yourself somebody to love. Van de Amsterdamse Biggles Big Band gaan we naar de volgende crooner. En dat is eh, Harry Connick. En dat is een jongen die uh, wiens kostje ook behoorlijk eh, <laughs> gekost, gekookt, gekost, weet ik veel. Die het voor elkaar heeft. zijn doorbraak kwam met de filmmuziek in 89 van de film When Harry Met Sally. En ehm, dat is ook een manier natuurlijk om bekende muzikant te worden. Dat werd eh, platina, die, die cd. En eh, die Connick heeft inmiddels eh, heel veel gouden en multi-platina albums en Grammy Awards. ontzettend veel cd's. Ik ga het laten horen. Ik ga nu laten horen de crooner Harry Connick... Ehm, die samen speelt en zingt met Dr. John. En die zit hem weer op het orgel. Harry Connick is eh, eh, tevens pianist. En we gaan luisteren naar Do You Know What It Means to Miss New Orleans? strong. know what it means to miss New Orleans when that's where you left your heart. feel John. Mooier kunnen we het niet maken. Ik ga nu iets laten horen van eh, de Nederlandse zangeres Ria Joy. Die eh, al heel lang geleden eh, bekend werd. In de jaren net na de oorlog ging ze zingen voor in Holland gelegerde militairen. En raakte bekend in de jazzwereld. In 58 stopte ze, maar in 72 heeft Ad van der Hoed, de klarinetist... haar overgehaald om toch weer wat te zingen. En toen ineens eh, wilde iedereen met haar eh, aan de slag... om eh, opnames te maken en om platen te maken. Zo heb ik een opname nu uit 1974... met Rinus van Galen piano Rudy Brink tenorsax, Eddie Esser gitaar, Wim de Vries bas en Han Brink op het slagwerk. Wij horen Ria Joy nu in een eh, stuk I Only Have Eyes For You. Are there stars out tonight? I don't know if it's cloudy or bright. Cause I only Joy. En dan wil ik nu graag iets laten horen van een vreemde vogel... letterlijk en figuurlijk in eh, de Nederlandse jazzwereld. En dat is Weiden Max Tiewissel. Max Teeuwissen. Een ehm, bijzondere man die eh, jarenlang een jazzcafé had in Den Oever... waar hij eh, vooral moderne jazz liet horen... maar waar Jan en alle man kwam optreden... en ehm, waar fantastisch werd gemusiceerd. En de mooiste dingen ontstonden. Ehm, ik heb hier een opname van een cd waar eh, Jean-Louis van Dam... ja, onze Jean-Louis van Dam van uh, Jazz in de Krocht, zal ik maar zeggen... die uh, Jazz in de Krocht, comma, het programma dat noodgedwongen even stil ligt vanwege de corona... maar straks weer als een phoenix uit de as zal herrijzen... Eh, die Jean-Louis van Dam die heeft eh, om zich heen verzameld Klaas Wit, de trompetist... die eh, een paar maanden geleden is overleden. Bob Richter, saxofoon. Onno Kelk, gitaar. Ben Jansen, contrabas. En Ben Schreuder op het slagwerk. En Max Tiewissel die heeft allemaal stukken vertaald in het Nederlands. op zijn manier heeft hij daar een draai aan gegeven. Heeft het nog geschopt, vergeschopt. Eh, is een aantal keer op het Noordzee Jazz Festival geweest. Is een eh, bijzondere verschijning geworden op allerlei festivals. Een, zeer aardige man. En eh, het meest bijzondere was dat hij vaak met een trombone opkwam... terwijl hij geen noot kon spelen... en er alleen maar een soort geblair uit tevoorschijn halen. Maar het publiek vond het prachtig. Eigenlijk ook een soort van crooner. We gaan luisteren naar... Ehm, wat ze niet kan. En dat is een vertaling van het nummer Making Whoopi. Ze is heel aardig en niet onknap. En koken kan ze een goede hap. Maar heeft een makker, kost geld met bakken. Ze kan niet rijden is Huizen Lievert, een echte schat. Aardig met kinderen en goed voor de kat. Nooit last met buren, maar wel een dure. Ze kan niet rijden. Denk nou niet dat ze dom is. En nooit wat heeft geleerd. Want ze praat recht wat krom is is geëmancipeerd. Het is een kanjer, het is mijn ster. Als zij er niet was, kwam ik niet ver. Het was daarom sneu dat, toen ik hem omhad, ze niet kon rijden is heel aardig en niet onknap. En koken kan ze, een goede hap. Maar heeft een makker, kost geld met bakken. Ze kan niet rijden. Het is heus een lieverd, een echte schat. Aardig met kinderen, goed voor de kat. Nooit last met buren, maar wel een dure ze kan niet rijden. Denk nou niet dat ze dom is en nooit wat heeft geleerd. Want ze praat recht, wat krom is, is geëmancipeerd. Het is een kanjer, het is mijn ster. Als zij er niet was, kwam ik niet ver. Het was daarom sneu dat toen ik hem om had, ze niet kon Max T-Wissel. En, en eh, dan nu een spannend moment, luisteraars van ZFM op zondag. Eh, het zou kunnen dat het nieuws gewoon niet hier tussendoor komt. Eh, als het wel zo is, over 30 seconden dan eh, komen we daarna weer terug voor eh, nog een uur ZFM op zondag vandaag. Samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. Als het eh, niet zo is, dan gaan we gewoon door met plaatjes draaien. Nou, dat blijkt zo te zijn. Er komt geen nieuws op deze zender. Mm, maar dan mm, geen man overboord. De Heemsteedse zangeres Yvonne Weijers heeft ook een aantal cd's gemaakt.